Jelle Visser met het NOS Journaal. In de Verenigde Staten loopt een strafrechtelijk onderzoek naar Tesla... vanwege het zelfrijdende systeem Autopilot, meldt Reuters. Het OM zou Tesla al veel langer onderzoeken... nadat er tientallen ongelukken zijn gebeurd met de elektrische auto's... sommige met dodelijke afloop. De automatische besturing van de Tesla's was tijdens die ongevallen geactiveerd. Bestuurders moeten hun handen aan het stuur houden... maar dat gebeurde in veel gevallen niet. Al jaren prijst oprichter Elon Musk het systeem aan... omdat het beter zou functioneren dan een menselijke bestuurder. De onderzoekscommissie die de bestorming van het kapitool onderzoekt... krijgt voorlopig geen toegang tot de telefoongegevens... van een vertrouweling van ex-president Trump. Dat heeft het Amerikaans Hoge besloten. De commissie wil sms- en belgegevens bekijken van Kelly Ward... de voorzitter van de Republikeinse Partij in Arizona. Ward zou een sleutelrol hebben gespeeld... bij de discussie over het tellen van de stemmen en de zogenaamde fraude. Het Hoge gerechtshof wil eerst meer onderzoek naar de zaak. De Nederlandse bevolking is dit jaar fors gegroeid tot bijna 17,8 miljoen mensen, meldt het Centraal Bureau van de Statistiek. De eerste negen maanden van dit jaar kwamen er zo'n 191.000 inwoners bij, ruim twee keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Vooral tijdens de eerste maanden na de Russische inval kwamen veel Oekraïners naar Nederland. Na de 3-0 nederlaag gisteravond tegen Liverpool is Ajax uitgeschakeld voor de volgende ronde van de Champions League. Liverpool gaat door samen met Napoli. Ook Barcelona is uitgeschakeld in de Champions League. Door de zegen van Inter Milan op het Tsjechische Victoria Pilsen kan Barcelona de volgende ronde niet meer halen en gaat de ploeg na de winterstop verder in de Europa League. Het weer vannacht is het bewolkt en kan in het noorden een bui vallen. Met 12 graden is het niet koud. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Vanmiddag kan er een bui vallen. Met een middagtemperatuur van 19 tot 23 graden is het warm voor de tijd van het jaar.